Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Gouverneur Cuomo van New York vraagt de federale overheid alle schade te vergoeden die in zijn staat is ontstaan door de orkaan Sandy. Alleen al in die staat wordt de schade geraamd op 6 miljard dollar. Ook de senatoren van de zwaar getroffen staat New Jersey hebben bij de overheid aangeklopt voor extra steun. President Obama liet zich tijdens een bezoek aan het getroffen gebied niet uit over bedragen, maar hij beloofde de inwoners van New Jersey wel steun voor de lange termijn belangrijkste is volgens Obama het herstel van de stroomvoorziening. Het kan nog dagen duren voordat het dagelijks leven zijn normale loop krijgt. De infrastructuur is op veel plaatsen beschadigd. Daardoor gaat transport moeizaam en is het voor veel mensen moeilijk om op hun werk te komen. Toch kon burgemeester Bloomberg van New York gisteravond melden... dat de marathon in zijn stad komende zondag doorgaat. In Rotterdam is een man aangehouden die betrokken was bij een schietpartij. Volgens de politie ontstond er op de Beukelsdijk in Rotterdam-West rond middernacht ruzie. Omstanders zagen dat daarbij een vuurwapen werd gebruikt en waarschuwden de politie. Agenten vonden een patroonhuls en een gat in een deur. Later werd de man aangehouden. Hij had een vuurwapen bij zich. De man zei tegen de politie dat hij niet de schutter was, maar degene die werd belaagd. Hij zou het wapen van zijn belager hebben afgepakt. Een man en een vrouw hebben voor een rechtbank in Miami toegegeven... dat ze een gestolen schilderij van Matisse hebben geprobeerd te verkopen. De twee boden doek in juli voor bijna 600.000 euro aan... bij kopers in Miami Beach, die undercoveragenten bleken van de FBI. Kenners schatten de werkelijke waarde op 2,3 miljoen euro. Werken van de Franse schilder zijn populair bij kunstdieven. Vorige maand werden uit de kunsthal in Rotterdam zeven schilderijen gestolen... waaronder één van Matisse. Het weer vannacht droogt, koelt af naar 3 tot 6 graden.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 Dat begon met Amy Winehouse en tot half vijf een special. Ik haak in op een thema dat de KRO deze week hanteert. Namelijk de ode aan de doden. En dat heeft te maken met een katholieke feestdag. Daarvoor is het ook de KRO. Eh, alle zielen. Een dag waarop de doden herdacht worden. Of zoals we het zelf zeggen, wij herdenken de doden en vieren hun leven. Toen dacht ik bij mezelf, nou, in de muziek zijn er ook eh, de afgelopen jaren en decennia diverse mensen ons ontvallen die ons heel wat plezier hebben gegeven met het maken van hun muziek. Ik had wel een hele nacht kunnen maken met de diverse namen, maar ik heb me beperkt tot eh, anderhalf uur eh, en daarbij een, ja, een bepaalde selectie gemaakt zelfs dan had ik nog eh, een heleboel uren kunnen maken. De selectie die ik heb gemaakt, dat is dat de artiesten die ons zijn ontvallen... de zangers en zangeressen, dat dat mensen zijn die op dat moment nog eh, volledig actief waren met hun carrière. Zo kan je dus eh, luisteren naar Amy Winehouse. Vorig jaar zomer overleden op 27-jarige leeftijd. En wie je nu gaat horen, dat is John Lennon. When I was younger confusion, deep despair. When I was young. Borrow Time in 1984. Je hoorde de John Lennon, die in 1980 kwam te overlijden. 84, dit kwam dus eh, later uit van eh, de man. 8 december 1980, toen werd hij voor zijn hotel vermoord. John Lennon op 40-jarige leeftijd. Borrow Time kan je van hem horen. Hadden we Amy Winehouse, 27 jaar John Lennon, 40 jaar. De volgende artiest die is ouder geworden... maar die is nog heel lang doorgegaan met uh, musiceren. Je hoort haar in haar uh, betere rol als jazzzangeres en pianiste. Nina Simone. Love me leave me and let me be lonely.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 Ook 70 jaar oud werd Harry Musquet. 26 september vorig jaar overleed hij. daar kikken wij toch wel even van op. Schokken misschien zelfs enigszins te horen dat vorig jaar eind september op 70-jarige leeftijd Harry Musquet is overleden, was overleden aan de gevolgen van kanker. Een begrafenis vond plaats waar een hoop eh, fans naartoe zijn gekomen naar Grollen. Grollo daar woonde hij uiteindelijk. je hoorde hem hier met uh, and the Blizzards uit 1968... met Apple Knockers Flophouse. Ode aan de doden in het kader van alle zielen. Dat is een thema bij de KRO, maar ook bij de varen. In deze nacht klinkt anders tot half vijf... een ode aan de muzikale doden. Jim Morrison. time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm gone. me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Love me all through the week. Love me two times. i am gonna wait. me two times. I've gone away. hearts Find me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Love sweet all through the week. Love me two time. two-time way. klinkt anders met Roel Koeners. Georgie kon je horen met een oud succes van hem onder de titel Sleeping Bird. En dat werd voorafgegaan door een optreden van eh, Jimmy Morrison ten tijde van The Doors in Love Me Two Times. Jim Morrison die 27 eh, jaar oud is geworden en in Parijs is overleden vermoedelijk aan een teveelheid aan slaapmiddelen overdosis aan drugs en verder ook nog allerlei interne lichamelijke kwalen... die eh, zijn ontstaan vanwege het gebruik van al die drugs gedurende zijn korte leven. En van Herman Brood is bekend dat hij 11 juli 2001 van het Hilton Hotel eh, sprong. Ode aan de doden hier bij de Varen op Radio 1. Omdat het eh, morgen alle zielen is. En alle zielen is een katholieke feestdag na alle heiligen. En het werd in eerste instantie eh, gevierd, om het maar zo te zeggen. Eh, door mensen die hun overledenen herdachten en graag wilden dat ze in de hemel zouden komen... ervan uitgaande dat ze niet in de hel waren, maar in het vagevuur. Dus er werd voor die overledenen gebeden om op die manier ervoor te zorgen dat ze sneller in de hemel zouden kunnen komen. Dan een band waarvan het bijzondere is dat de bandleden er alle drie niet meer zijn. Dan heb ik het over eh, Mitch Mitchell, Noel Redding en Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix Experience. City. you love and tonight. Say yes. Jimi Hendrix, op 27-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een overdosis slaappillen in combinatie met wijn. Hij overleed 18 september 1970 in de band, dus ook John Mitchell, oftewel Mitch Mitchell. Hij overleed 12 november 2008 en hij overleed een natuurlijke dood. Dan hadden we ook nog eh, Noel Redding, eh, de basgitarist... Hij overleed in 2003 aan de gevolgen van een overdosis aan drugs. De drie leden van de Jimi Hendrix Experience, zij zijn niet meer onder ons. Een overlijden ten gevolge van een eh, huishoudelijk ongeluk. Dan heb ik het over Claude François, die op 39-jarige leeftijd... voordat hij wilde gaan optreden, een bad nam en de verlichting die begon te haperen en dat wilde hij eventjes eh, rechtzetten. Hij wilde het peertje weer er goed in draaien en dat had hij niet moeten doen. Hij werd geëlectrocuteerd. Claude François, 39 jaar oud geworden. Je vois le chagrin briller dans tes yeux Tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. Il t'a quitté, et puis après, mon Dieu, tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. On commence toujours par pleurer. toi. Tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. Et moi de mon côté je t'aime. Et toi, tu as tes problèmes, moi j'ai les miens. Mais pourquoi Het op mee. toi. Tu as tes problèmes, moi j'ai des biens, Toi tu es triste et moi je n'ai de toi. Tu as tes problèmes, moi j'ai des biens, C'est quand les feuilles sont tombées pour nous. Qu'avec le temps, tu m'aimes enfin. Ce qui sera, à toi sera à nous. Et tes problèmes seront les miens. Et tes problèmes seront les miens. Tu as tes problèmes, j'ai les miens. En dat werd gezongen door Claude François, de Franse versie van You've Got Your Troubles, I Got Mine van The Fortunes. Claude François, 11 maart 1978, door een huishoudelijk ongeluk overleden op 39-jarige leeftijd. En afgelopen zomer draaide in een aantal bioscopen in Nederland een biopic van Claude François onder de titel Clo Clo. Niet zo'n hele eh, indrukwekkende film. Hier en daar wat geacteerd over de top, maar het geeft wel een aardig inzicht over de carrière van de man. En vooral hoe die met zijn eh, eh, personeel omging dat is niet de meest eh, vriendelijke kans die we van hem te zien krijgen in die film Kloklo. Er zijn mensen die in het harnas overlijden terwijl ze op het podium staan.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 at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. succes van Johnny Guitar, Watson, A Real Mother For You. En in 1996, toen was hij op tournee in Japan... en bij een optreden in Yokohama stortte hij in elkaar op het podium. En dat bleek een hartaanval te zijn. In het is dus gestorven, deze Johnny Guitar Watson op 61-jarige leeftijd. Kan je ook min of meer zeggen van de volgende artiest... die eh, wat ouder is geworden, 76 jaar oud is geworden... maar dat op hoog, die hoge leeftijd is ze altijd nog actief geweest. Zij trad 7 november 2008 op in het Amsterdamse Paradiso... en drie dagen later gaf ze een concert in Italië. Na afloop van dat concert kreeg ze een hartaanval. Miriam Akiba ngenguqonqajane ihiqa lirhale ndlela kuthiwa nguqonqajane ihiqa lirhale ndlela yebabane nguqonqojane ihiqa lirhale ndlela kuthiwa nguqonqojane ebo seleqabele qataba hey nguqonqojane selequbule qataba a topper. Song number one. Je hoorde de stem van Miriam Makeba, die 2008, 10 november 2008 overleed in Italië na een optreden. Dat optreden dat stond in het kader van de maffia, anti in dit geval. Miriam Makeba met de kliksong number one. Dan een Nederlandse band die in de jaren 60 behoorlijk populair was. Daar zaten vijf leden in en drie zijn inmiddels overleden. De band die bestaat eh, niet meer, maar er is nog wel een website actief van fans... die goed onderhouden wordt met een heleboel informatie over Q65. Want daar heb ik het over, de band uit Den Haag. Leden daarvan waren de drummer Jay Baar, die overleed in 1990... Eh, al op eh, vrij jonge leeftijd, 41-jarige leeftijd... In 2000 op 53-jarige leeftijd overleed zanger Wim Bieler... en bassist Dux Schulte-Noordholt, Dick Schulte-Noordholt... Holt, die overleed in 2006. Q65, je kent ze van The Life I Live ongetwijfeld. Maar ze hebben destijds ook een LP gemaakt in de jaren 60 onder de titel Revolution. En daaruit dit nummer, Middle Age Talk. certainly will feel no fear. Omdat het morgen eh, alle zielen is, heeft de KRO, de katholieke radioomroep, een thema de komende dagen. De ode aan de doden hier bij de VARA op Radio 1. Ode aan de muzikale doden tot half vijf. En je hoorde de stem van Wim Bieler, overleden in 2000 bijgestaan door drummer Jay Baar, die in 1990 overleed. En verder nog het basspel van Dick Schulten Noordholt, 2006 overleden. Drie leden die ooit behoorden tot Q65 en uit 1966 dit bluesachtige nummer Middle Age Talk Q65. Ik blijf nog even bij een Nederlandse muzikant, namelijk de stem van Peter Tetro. Hij was namelijk in de jaren 60 en in de jaren 70 zanger van de T-set. Met daarin de stem van Peter Tetro, die eh, dit zong Don't You Leave. Hij overleed 9 september 2002 in zijn woonhuis in Delft op 55-jarige leeftijd. Een Franse zanger nu, die een beetje op over zichzelf heeft eh, uitgeroepen... dat hij vroeg is eh, overleden, want het was een kettingroker. Zelfs op het podium stak hij regelmatig een sigaret op... als hij achter de vleugel zat. Gilles Barbicot. Ils s'aimaient depuis longtemps. Le temps passait, pas méchant. Après quelques milliers d'heures, ils se connaissaient par cœur. Même geste, même mot. Jour de colère, jour de cadeau. Costume gris, quotidien aujourd'hui comme demain. Ils ne se regardaient plus, ils s'étaient lus et relus. Ça ne pouvait plus durer. Ils ont tout changé, tout cassé, ont mis un masque, s'en sont allés au bal masqué, chacun de son côté. Ils ont dansé se sont pas retrouvés. Il était si réussi, leur bal masqué de la nuit, qu'au petit matin venu, ils ne se sont pas reconnus. Alors, ils se sont cherchés dans tous les 14 juillet, dans toutes les comédies carnaval de la vie. L'un sans l'autre, il n'était rien. Autrefois, ils étaient bien. C'était trop tard, maintenant. Ils avaient dansé trop longtemps dans la bourrasque des balles masquées, chacun de son côté. Ils continuent à se chercher. zo kan een carnavalsplaat ook klinken, joh. De Bal Masqué uit 1974 van Gilbert Bicot. Overleden 18 december 2001 aan de gevolgen van longkanker. 74 jaar oud is zij geworden. Vlak voor zijn dood heeft hij nog een eh, cd opgenomen... en die werd postuum uitgebracht... dankzij de medewerking van zijn zoon Gay die daarvoor zorgde. Gilbert Berbicot dus. Nog iemand die... Eh, wel opzienbaarde toen plotseling zijn overlijden bekend werd ook niemand verwacht. Otis 26 jaar oud geworden en bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen op 10 december 1967. Jorde Otis autoswelling en Security. Ode aan de doden. Ik ga er nog even een half uur mee door naar het nieuws. En dit is Jerry Mulligan, gezelschap. En Bernie Tune.